Hij vreest dat het aantal verder zal toenemen. De Europese Commissie heeft de lidstaten ruimte gegeven om de belastingen te verlagen... en om heel gericht maatregelen te nemen om die energiearmoede te verkleinen. Nederland trekt zo'n 3 miljard euro uit om de hoge energieprijzen te compenseren. Bij een tankstation in Arnhem is vannacht een zwaargewonde man gevonden. De man van 18 uit Lent is waarschijnlijk mishandeld. Mogelijk was hij een vechtpartij met meerdere mensen beland. Het tankstation was de hele nacht afgesloten door de politie voor onderzoek. In Groningen wordt gezocht naar een jongen van een jaar of 16 met krassen in zijn gezicht. Hij mishandelde gisteravond een vrouw van 42 nadat ze hem aansprak op het omgooien van een fiets. De vrouw moest met een ambulance naar het ziekenhuis... en wist voordat de jongen er vandoor ging nog een kras achter te laten op zijn wang. En gisteravond kwam er een einde aan het dansexperiment van John de Mol. Het programma waarin koppels 50 uur lang non-stop moesten dansen. En dat ook helemaal werd uitgezonden op tv. Naar de finale keken uiteindelijk 1 miljoen mensen. Het was een uitputtingsslag. Er gingen mensen knock-out. Of ze moesten uitstappen omdat ze simpelweg niet meer konden. Alles doet pijn. Ja. Nou, ik heb ook overal pleisters zitten. Maar eigenlijk niet zo goed nu over nadenken. Ik heb een allergische reactie van de enkelband die we om hebben. Dus ik krijg nu even een spuitje zodat de allergie ik We proberen uur uren om door te gaan, maar het lukt niet meer. Dus, eh. Dansers Tawata en Germain wonnen de strijd uiteindelijk. Er kwam weinig meer uit, maar ze kregen wel 100.000 euro. Het weer, wat regen in het noorden, in het midden en zuiden droog en af en toe een zonnetje.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 Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much.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 Can't believe that I found my sunshine. Hey, everyone's trying to be the same. Until I met you, I was on that wave. But you really are something different. You do you, it must be nice, and I think it's rubbing off on me.